Dit is Maud met het NOS Journaal. In de Turkse stad en journalisten. Er waren honderden betogers op de been. De politie trad hard op en zette traangas en waterkanonnen in. Eerder deze week werden journalisten van een oppositiekrant... en partijleden van de Koerdische HDP gearresteerd. Ze worden beschuldigd van het verspreiden van propaganda voor militanten... die vechten tegen de Turkse staat. Aanhangers van de HDP riepen mensen vandaag op massaal de straat op te gaan. Het boek van de zus van Willem Holleder dat vandaag verscheen is al uitverkocht. Dat meldt de uitgever die naar eigen zeggen 80.000 exemplaren had laten drukken. Verschillende boekwinkels spreken van een ongekende verkoop. In het boek vertelt Astrid Holleder over haar jeugd, de gewelddadige familie en het leven met haar oudste broer Willem. Die staat terecht voor zes moorden. Astrid noemt het boek een testament omdat ze ervan uitgaat dat haar broer haar zal laten ombrengen. Om iets te doen aan het tekort aan geneesmiddelen bij apotheken heeft het CDA een actieplan gepresenteerd. Bij medicijnen waarvoor geen goed alternatief middel is, zouden zorgverzekeraars en fabrikanten bindende afspraken moeten maken over de voorraden. Het CDA wil dat de groothandel en farmaceuten flinke boetes moeten krijgen als ze nee verkopen. Tennisser Andy Murray is de nieuwe nummer 1 van de wereld. De Brit passeert daarmee Novak Djokovic uit Servië... die de afgelopen twee jaar lijstaanvoerder was. Djokovic werd gisteren in de kwartfinales van het toernooi van Parijs uitgeschakeld. Murray staat nu op nummer 1 omdat de Canadese tennisser Milos Raonic zich geblesseerd had afgemeld voor de halve finale van het toernooi in Parijs. Het weer vanavond en vannacht kan vooral aan de kust nog een bui vallen. Landinwaarts meest droog bij minima van een graad of 5. Ook morgen aan de kust nog kans op regen. Het wordt zo'n 8 graden. Vanaf maandag kouder met s'nachts lichte vorst.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 Adele komt weer in de lijst binnen met haar nieuwste single Pentatonics, Little Mix en niemand minder dan Robbie Williams. Nou, waar die staan, dat eh, hoor je best wel snel allemaal. Uit de lijst verdwenen is eh, Charlie Put met One Call Away naar uh, eh, 29 weken. Dat was de langst genoteerde plaat. James Bay met Best Fake Smile na 20 weken. Meu met Final Song na 18 weken uit de lijst verdwenen. En DNC met eh, Toothbrush na 10 weken alweer uit de lijst verdwenen. Maar zoals ik al zei, we hebben vier hele mooie nieuwe binnenkomers ervoor. Snelste daler deze week is in handen van eh, Dior met uh, Bailar. 9 plaatsen gedaald. En de snelste stijger deze week, die is wel heel erg opmerkelijk. Maar liefst 29 plaatsen gestegen. En heb ik het over Bruno Mars met 24 Karat Magic. We zag ik een mooie eh, persiflage op eh, iemand die op een eh, wortelfluit aan het spelen was, dit nummer. En dan is het letterlijk Carrot Magic. In plaats van Carrot, Karat. Nee, ik begrijp het wel. Hey, ehm, ja, wat gaan we vandaag verder allemaal doen? natuurlijk de Nederlandse top 40 behandelen. Wat nieuws van de artiesten. Maar het belangrijkste is natuurlijk de muziek. Die staat centraal deze week wederop kan niet anders eigenlijk in de top 40, hè? we gaan beginnen met uh, nummer 38 zo direct. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar de top 3 van vorige week. Nummer 3. Trouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Rond kwart voor vijf zal de top 3 van uh, deze week eh, bekend gaan worden.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 voice van eh, deze week, Walking on Cars. Met het eh, prachtige singeltje van hun eh, Speeding Cars. Hey, de eerste nieuwe binnenkomer zijn we al meteen, gaan we al meteen tegenkomen. Dat is nummer 37 van deze week. En deze dame die komt uit het Engeland. En we kennen er allemaal eigenlijk wel van Hello en Skyfall, Rolling in the Deep, et etcetera. Dan heb ik het natuurlijk over Adele. Nou, ik hoef niet veel meer over te, te vertellen, want iedereen kent haar eigenlijk best wel. Eh, Send My Love to the New Lover. Die uh, ken misschien nog wel de laatste ehm, top 40 hit van haar was dat. Nou, wordt opgevolgd eh, door de, het volgende nummer. Water Under the Bridge. De nummer 37 dus van deze week hier in de Euro Breakdown.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 36, zo, die stond wel heel erg abrupt. Uh, Shawn Mendes, Treat You Better. En dan hoorde je de nummer 34. Eh, de nummer... Eh, hallo, hallo. nee, daarvoor hoorde je Adele de nieuwe binnenkomen. De nummer 37 met... Ehm, Water Under the Ridge. ja, ik moest even kijken. we zijn toegekomen aan de volgende nieuwe binnenkomen. En die is in handen van niemand minder dan Pentatonix. Pentatonix is een groep die eigenlijk alles ehm, ja, zoveel mogelijk eh, a cappella doet. En eh, andere nummers um, eh, ehm, um, ehm, covert. En deze cover van Hallelujah is bijvoorbeeld weer een hele mooie. Ze hebben hiervoor onder andere ehm, Happy gedaan en andere nummers zoals maar in ieder geval ook. Pentatonics bestaat uit uh, eh, Epi, Scott, Kirsten, Kevin en Mitch. En in 2011 eh, eh, vormden ze de groep en winnen de talentenjacht de sing-off... waarmee ze niet alleen 180.000 euro winnen, maar ook een platendeal bij Sony. Nou, de groep ontleent uh, de naam aan de pentatonische schaal. Een muziekindeling met uh, vijf noten per octaaf. Met Little Drummer Boy, Did You Know en Can't Sleep Love... hebben ze inmiddels drie hits weten scoren in de Billboard Hot 100... Ook hebben ze inmiddels twee Grammy Awards in de wacht weten te slepen. Nou, in 2016 brengt ze met uh, Pentatonics Christmas hun vierde studioalbum uit. En daarop eh, staat ook het cover van Hallelujah, origineel van eh, Leonard Cohen uit de jaren 60, 70 uit mijn hoofd in ieder geval.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 32 slaan we heel veel over. Op nummer 31 staat een nieuwe binnenkomer. Shout out to my ex. En die is van uh, Little Mix. En Little Mix is de girlband die we kennen van wat was het ook weer? Eh, ehm, ja, zo'n talentenjacht op televisie. Ik, ik kom even niet op die naam, joh. Hoe kan dat nou? Nou, maakt niet uit. Eh, <laughs> ehm, ja, van X-Factor, dat was het. De Britse X-Factor. De groep eh, rond Perry Edwards, Jesse Newson, Lee Ann Pinnock en Jade Thurl gaat het om. Eh, dames winnen het programma met de cover van de single van eh, Damien Rice, Cannonball. Die single, maar ook het nummer Wings, bereikt de eerste plaats in de Britse hitlijsten. Nou, Black Magic wordt in 2015 derde Britse nummer 1 met eh, Shout Out To My Ex... dat in oktober verschijnt als voorloper van hun album Glory Days. En daar nieuw binnenkomt op nummer 1. Nou, deze week is hij dus nieuw binnengekomen op nummer 31 in de Europese hitlijsten. Dit is Little Mix met Shout Out To My Ex.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 En dan hoorde je nou Horner met uh, This Town, de nummer 30. je even een kleine race mee van de platen die we wel en niet gedraaid hebben. tot en met de nummer 25 nou, zullen we maar doen dit keer. Op nummer 40 Charlie Poet samen met Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. nummer 39 Dua Lipa met Blow Your Mind. 38 staat Walking on Cars met Speeding Cars. En Adele is nieuw binnengekomen op 37 met Water Under the Bridge. Shawn Mendes, Street You Better op 36 en op 35 Martin Garrix met In the Name of Love. Pentatonics met Hallelujah op 34 nieuw binnengekomen. En op 33 staat Lucas Graham met uh, Mama Set. Dubs met Lala Land op 32 en op 31 nieuw binnengekomen Little Mix. Shout out to my ex. Op nummer 30 dan Niall Horan met uh, This Town. En op nummer 29 Ariana Grande met uh, Into You. Op nummer 28 eh, vinden we de snelste daler van deze week. Dior samen met Elvis Crespo met Bailar. En op nummer 27 Ellie Golding met Still of Falling For You. Nou, we gaan niet door tot 25. Maar ik stop hier gewoon bij. Dat is denk ik eh, makkelijker. Want ik wil de nummer 26 gaan draaien. De Euro Breakdown op vrijdag. vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op 26 staat uh, Passenger met Anywhere. een eh, gestegen deze week. Even zijn toegekomen aan de laatste eh, nieuwe binnenkomer eh, van deze week. En er is eentje die uit een boyband komt. En jullie weten al wie dat is. Robbie Williams natuurlijk uit de boyband Take That. Van de week was hij ook op televisie te zien hier in Nederland. bij het programma RTL Late Night. Nou, er is veel over te doen en veel over hem te zeggen. Maar ik denk niet dat ik er heel veel woorden aan hoeft uh, te maken. Laten we gewoon eh, lekker zijn eh, nieuwe single gaan draaien. Love My Life is dit, de nummer 24 van deze week van Robbie Williams hier op ZFM Zandvoort. we keep Smokers, De nummer 22 van eh, deze week. Samen met eh, Phoebe Ryan. Prachtige plaat. Al oh, zeg ik het zelf. Hey, we zijn alweer weer eh, bijna aan het einde van het eerste uur. Maar niet voordat ik even langs de sterren ga lopen met je. En dan, ja, we zullen het even op de financiële manier doen. Want terwijl dat ze een toch een best wel rustig jaar had... is Taylor Swift in 2016 de best verdiende muzikant volgens de Forbes de 26-jarige Amerikaanse is goed voor een totale verdienste van maar liefst 153 miljoen euro. Op de tweede plaats staat eh, One Direction met een totale opbrengst van 98 miljoen euro. En dan moeten ze het ook nog eens een keer met z'n viertjes verdelen. Adele staat ook op een eh, plek, met, eh, om precies te zijn, plek 3... met een totaal inkomen van ruim 72 miljoen euro. Vorig jaar werd de lijst nog eh, aangevoerd door Katy Perry... die eh, omgerekend zo'n 125 eh, miljoen euro verdiende. Paul, McCartney staat er ook in. Met zijn 74 jaar is hij ook meteen de oudste muzikant in de lijst van Forbes. Forbes die maakt altijd een top 100 samengesteld van beroemdheden. Nou, de zanger verdiende totaal net iets meer dan 50 miljoen euro. Direct achter Paul McCartney staat de meest jonge muzikant in de lijst. Met zijn 22 jaar is Justin Bieber goed voor eh, ook zo'n 50 eh, miljoen euro. Nou, in die lijst eh, staat ook een Nederlander. De enige Nederlander die erin staat is DJ Chesto. De 47-jarige DJ zou namelijk zo'n slordige 34 miljoen euro hebben verdiend. Nou, ik vind het allemaal nog wat hoor. je over geld gesproken, de tijd rond kerst is altijd een periode van cadeautjes. En Mariah Carey heeft haar eerste cadeautje inmiddels binnen. De 46-jarige zangeres heeft volgens TMZ een deeltje gesloten met de HBC. Carrie zal tijdens de opening van de kerstperiode in de Supermarkt twee nummers komen zingen. In ruil daarvoor eh, zou ze voor dat optreden een bescheiden bedrag krijgen van maar liefst 900.000 euro. Na een reactie op het nieuws liet de directeur van HBC eh, weten dat het bedrag eh, wat genoemd wordt voor een optreden wat overdreven zou zijn. Nou, ik zou het wel willen eh, verdienen hoor. 450.000 euro eh, voor eh, één moppie te zingen en dan nog een moppie erachteraan voor hetzelfde bedrag. Ik doe het ervoor. Maar ja, helaas heb ik daar... Nou, laat maar. Daar gaan we niet verder over uitweiden. Hey, het laatste nummer van dit uur gaan we voor je draaien. Dat is nummer 20. En de nummer 20 is in handen van iemand die pas vijf weken lang in de lijst staat.